Finch met het NOS Journaal. Bij de NS zijn tot nu toe zo'n 20 claims binnengekomen vanwege de vertragingen in de vorstperiode. Veel meer dan normaal. Hoeveel geld reizigers hebben geclaimd is nog onduidelijk. De aangepaste dienstregeling van de NS blijft voorlopig van kracht. Die is volgens NS en ProRail nodig om zekerheid te kunnen bieden aan treinreizigers. De ontvoerder van het vijfjarige meisje uit Oudenbos is gisteren niet aangehouden om het meisje niet in gevaar te brengen... De politie kwam de man op het spoor tijdens een grote klopjacht, maar greep niet in en daardoor kon de ontvoerder ontkomen. Even later liet de man alsnog zijn slachtoffer gaan. De politie heeft vannacht een verdachte aangehouden. De Griekse regeringspartij Laos stemt niet in met het bezuinigingsakkoord dat gisteren is gesloten. Dat heeft de partijleider gezegd. Hij vindt dat de Grieken zijn vernederd en dat hun waardigheid hen is afgenomen. De rechtsradicale Laos heeft te weinig zetels om het bezuinigingsakkoord te blokkeren. Premier Rutte schrapt onderwerpen van de agenda van de ministerraad als deze voortijdig in de media zijn verschenen. Rutte probeert al langer een eind te maken aan het lekken uit de ministerraad. Toch verschijnen voor de wekelijkse ministerraad nog steeds allerlei nieuwsverhalen in kranten en op radio en televisie. Rutte grijpt nu harder in. Als een onderwerp is gelekt, schrapt hij ze van de agenda, zei de premier op zijn wekelijkse persconferentie. De man die in maart vorig jaar twee Amerikaanse militairen doodschoot op het vliegveld van Frankfurt is veroordeeld tot levenslang. De 22-jarige Arit Uka schoot, op de, schoten twee militairen dood in een bus toen ze op weg waren naar een basis in Zuid-Duitsland. Twee andere militairen raakten bij de aanslag zwaar gewond. Uka, die uit Kosovo komt, zei dat hij meer mensen wilde doden, maar dat zijn wapen haperde. Het weer, vanavond helder en koel, vannacht opnieuw vorst met minima tussen min 7 en min 12 graden. Morgen geregeld zon, maar ook af en toe wolkenvel, dat wordt dan maximaal min 3. Zondag wordt het zachter, maar er is wel kans op ijzel. Dit, Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 brugge 3 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Knoop het Watergraafsmeer 3. A4 Amsterdam-Den Haag voor Schiphol 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Verderop richting Den Haag staat verzoek de Woude 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4 de A12 Utrecht richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Voor Veenendaal 9 kilometer file, de rechte rijstrook is daar dicht. de A12 van Utrecht naar Den Haag staat voor het Gouwe Aquaduct 4 kilometer na een aanrijding. Daar is de linkerrijstrook dicht. A13 Den Haag richting Rotterdam verknoopt het Kleinpolderplein 6. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Rotterdam Centrum 5 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht.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 Een, een, een klassiekertje is dat. Hè? vind ik wel. Matteo, jij wou iets zeggen. Ja. Je wou even? Ja. Hallo. <laughs> Nee, dat is iets anders. Nee, eh, Wat? hallo zeggen. Het was dit. Nossa! Nee, Nossa! Nossa! <laughs> Dat is het verkeerde knopje. Nossa. Het was dit. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en het is natuurlijk 5 uur geweest. Het is kwart over vijf alweer. En dat is dus het weekend in met Niels. Eh, nou, met Niels, Niels en uh, eh, Mathé. En natuurlijk ah, eh, mijn nieuwe woordje, mijzelf natuurlijk. En je hoorde net uh, Diddy Dirty Marty, wat ik, Money wat ik net al zei met Coming Home. Coming Home, gaat lekker. De LMFO met Sexy en I en dat weet ik zeker. En Pink met Raise Your Class. En dat is dan niet een klas die je optilt, maar dat is anders. Hoe is jullie week geweest, jongens? Mijn week? Ja, jullie week. Met z'n allen. Ik ben best wel benieuwd naar jullie week. Nou, best wel relaxed eigenlijk. Ja? Ja niet veel gebeurd eigenlijk. Jij, had zaterdag een première, hè? Ik had Ja, klopt, ja. Dat was heel leuk. Ja, dat was uh, voor achtgroep Zuin. Dat was leuk. Druk waarschijnlijk ook? Druk, ja. Maar het kon erger, maar het was, eh, was leuk, ja. Je stond in allemaal kranten, zag ik. Dat ook, ja. Ja, we hadden wel redelijk goede recensies ook. Dus, eh. En wordt je al achterna geschild op straat? Nee, gelukkig niet. Dat is mooi. Ja. Meneer Groot, met Give the People More Joy, hè? Ja, dat geven we. Ehm, hoe is jouw week geweest, jongen? Rustig. Rustig. Ja. Hebben jullie allemaal rustige weken? Jullie hebben allemaal rustige weken meegemaakt? Of een rustige week? En nou, ik... Eh, en Niels. De andere Niels. Mij bedoel je? Ah, oké. ja, ik heb ja, waarschijnlijk een, jij eh, Niels. Ja, niet echt rustige week gehad. Vertel. Wat is er gebeurd, jongen? Nou, nu is er niks speciaals gebeurd. Maar eh. Je zit weer bij de radio. Ja, onder andere. En uh, veel stage, veel werk, veel... Allemaal saai dingen. School, ja. Dat, maar wat mij nou is gebeurd... Ja, daar ben ik nu wel benieuwd Nou, kijk, kijk. gaan we nu luisteren naar... Nee, eh, maar mij, dat is echt... nee, daar gaan we zo naar luisteren. Maar, nou, woensdag, de nacht van dinsdag op woensdag is er bij mij ingebroken. Ja, ja eh, vertel Karim, wat nou. is er gebeurd? Want ik heb het verhaal wel gehoord en het is wel heel raar. Het domme inbreker, moet ik zeggen. Bedankt, ja, of, een eh, hele slimme Egyptenaar. <laughs> ja, oké, vertel. Maar in ieder geval is een horloge gestolen, een portemonnee en twee telefoons. Ehm, door een pol ik eh, hou van Polen, jongens. Echt, oh, ga niet op vakantie naar het land, want ze stellen je helemaal leeg. Ehm, maar in ieder geval... Nou, nou, nou, nou. ze luisteren mee. Uh. Dat maakt me niet uit. Ze verstaan me toch niet. um, <laughs> <laughs> sorry. Okay, ga maar eh, in ieder geval, nou, mijn hele, nou, allemaal dure dingen weggeroofd uit mijn, mijn huis. En... Um, wij dus naar politiebureau, bla bla. Nou heb je op de iPhone heb je een app, een Find app. En die is zo geniaal. Zo handig, jongen. Dus die stond bij mijn moeder aan. En mijn broer heeft natuurlijk ook een iPhone, mijn broertje. En dus hebben we via die iPhone samen met de politie hebben mijn moeders dus iPhone kunnen opsporen. Dus de dief die hem bij zich had, want die liep ermee door het dorp. Ja. En ik ben dus achter die man aangerend en zo. Dat was echt... Oh. Ja, was het heftig? Het, of het was gewoon een hele onschuldige pol die net een iPhone heeft gekocht op straat. <laughs> nee, want hij had ook nog mijn moeders Blackberry en horloges bij zich. Ja, die had hij alle drie gekocht. Misschien was het eh, vier voor de prijs van één of zo. <laughs> zegt, hij, zegt de politieagent tegen hem, ja, heb je een telefoon bij je? Zegt die pol, nee, nee, ik heb geen telefoon. Nou, in het Engels dan, want hij kon geen Nederlands. Ja. Daarom zei ik het ook. En... eh zegt de politie: nou mogen wij dan eh, u even een beetje fouilleren? Ja, ja, dat mag hoor. Wat krijg je, had hij mijn broers iPhone in een plastic met zilverfolie iets gewikkeld. Dat houdt een signaal tegen, heb ik later gehoord. En dat in een tas, daar een tas in, daar een tas in, daar een tas in, daar weer een tas in, daar weer een tas in. Hoeveel tas waren het? Vijf of zes. Maar hij had geen tas bij zich met, het is ongelooflijk die man. Dus eh, die is opgepakt. fantastisch En eh, dus hebben we nu alles terug. Nou, alles terug. Dat ligt allemaal nog op het bureau. Hij had er zes bij zich, maar hij had geen tas bij zich. Hij had geen zak bij zich. Maar in ieder geval, het is allemaal wel terug op mijn moeders portemonnee. Nou, het is een bruine portemonnee, een zwart-bruine portemonnee. Meteen oproepen, dat is wel misschien handig. Ja. Heb je hem gezien, gevonden? Of in je achterbroekzak? Ja, eh, er zit een foto in van mij. Dus dat valt wel Die wil je dan niet hebben en houden, maar <laughs> goed. Van een kleine kriem die 7, 5, 7, 5 à 7 jaar was, weet ik niet meer. Met een oranje shirt aan een oranje Mickey Mouse shirt aan. Oh, wat schattig. Als je die vindt, breng hem naar de radiostudio en eh, dan eh, kom je live in het programma. Als je denkt, oh wat schattig, dan is het hem niet. Jawel. het is een bruin met zwarte portemonnee. Dus als je hem vindt, ren naar de radio toe. Hier naar Zandvoort. Al, al als je in, in Schagen of wat dan ook gewoon kan. Gewoon doen. Oké. Muziek. Muziek? Nossa. Nossa. Ah, Serena. Ja, je had een nieuwe versie hè? Ja, bossa, bossa, ik sla je op je nossa. Maar die grap heb ik, heb ik vorige week ook al gemaakt. Ben je daarom vraag dus, Ja, precies. Maar wat is je bossa dan? Ja, niks. Maar je nossa is je neus. Dus bossa, bossa, ik oh, sla op je nossa. Ja, ik ben 19 ik heb die taal niet meer in mijn hoofd. oh, ja, ja, ja, ja.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 Too easy to what you deal, we get insane. Hold out your hands, you can go anywhere So reach for the stars, cause all Ja, dat was dus... Uh, For info, check www.armadamusic.com Dat zeg ik ook altijd, weet je. Ja, Als ik uh, onder de douche sta, <laughs> dan doe ik op eens dit. Was natuurlijk Armin van Buren, dat hoorde ook wel, met Adam Young. Daarvoor Florida met... Uh, Wild... En Sia. Ja, met Sia. Met Wild Ones. Ja. Dat gaat ook over mij. En je natuurlijk Sandro, Silva en Quintino met Epic... Epic. En zeg ik ook vaak. Ja, maar dat had ik al gezegd. Ja, ja. Maar in ieder geval, eh... Uh, ja, we hebben straks Piet Paulusma aan de telefoon. Ja, want hij is officieel eh, de weerman van de Elfstedentocht. Die niet doorging. Maar ehm, wat gaan we eigenlijk aan Piet vragen? Waarom gaat hij niet door? Ja. Want wat ik nou niet begrijp is... Je hebt nu de techniek om bijvoorbeeld uh, eh, eh, kunstijs onder een brug te leggen. Ja. Maar nou, waarom doe je dat dan niet? Om op die kleine stukken waar dan een wak ligt. Ja, dat, dat ja. joh. Eh, ja, maar dan, dan, kan je wel eens een hele steden toch door laten gaan. Door even één klein stukje nep ijs te maken van, nou, 8 meter of zo. Ja, je hebt ook ijstransplantatie of zoiets, hoor, las ik. En je kan ook, eh, met, als je als je krant op het ijs had neergelegd, overal, dus als je 1 kubieke kilometer, of 1 miljoen kubieke kilometer krant had neergelegd, over de route, dat in het water had gelegd, dan was het net zo sterk geweest als beton. En had het maar uh, 3, 4 centimeter hoeven vriezen. Ja, dat, kunnen we dus allemaal aan Piet vragen, want ik denk dat hij dat wel weet. Maar waar haal je 1, 1 miljoen kubieke kilometer krant vandaan? Allemaal fietsen, niet met de bus. nee. fietsen. Het is allemaal vervuilend allemaal. Al je oude papier gewoon allemaal inleveren. Ja, ja. Waarom doen we dat niet, niet alsnog? Het gaat nog een paar nachten vriezen. Ja, nou mensen... Eh, de zomer komt eh, eraan! Ja. zomer <laughs> verpesten. Nee, maar ik vond het wel jammer dat de Elfstede toch niet doorging. Vond ik, ah, persoonlijk Ik had het wel wel gewild. Een elfstedentocht. Jullie zijn ja. zelf met de bus, toch? Ja. Ja, dus. <laughs> dat moet je niet zeggen. Je verpest het moment. Maar in ieder geval... Nee, maar wat ik leuk vind is... Ik, ik heb het gevoel dat mensen... Want iedereen die ja. Spreekt, ze zegt van... Ja, ik vind het jammer, vind het jammer. Ja, ik vind het jammer. Maar wat is je gevoel? Je gevoel? Daar waren Mijn gevoel zegt van ja... Heel veel mensen zeggen het wel. Maar heel veel mensen of kijken er toch niet naar... Of gaan toch niet meedoen. Of weet je... Het is meer van dat ze zegt van, oh, ja, het zal wel leuk zijn. Ja, je mag ook weer meedoen, hè? Want, 9 van de 10 mensen die ik spreek van, oh ja, jammer, die heeft de LC toch nog nooit meegemaakt. Ja, maar Kijk, ik zelf ook niet bewust. Jawel, ja, niet bewust. Niet, niet bewust. Ja. ik wel. Toen was <laughs> ik 7, denk ik. 97 was de laatste. Ja. Ja, dat was ik 7. Nou, nou misschien 6. Ik was, uh, eh, zo, dat is een goede vraag. Ik was 4. Ja. Vier, jaar oud. Ja, dat vinden de luisteraars leuk dit, om te weten hoe oud wij toen waren. Ja, dat is toch interessant. 40 minuten was het vorige, ja. dat weet ik nog. Wat? Wat zei, wat zei die nou? <laughs> Ja, ik weet het niet. 45 minuten. Dat heb je gelezen ergens? Nee, nee, nee. nee. Gezien. Je hebt, het gezien. Je hebt hem gezien? Ja, natuurlijk. Je deed zelf mee als ah, jarige 7 jarige 4 Ja, wij al op tv, jongen. Oh. Oh, oh, Helemaal kijk niet. kijk Nee, maar ik, kijk, weet je wat ik niet snap? Nou, weet je wat ik wel mooi vond? Dat al die Nederlanders in Friesland en ook die Brabanders die er naartoe gingen, dat die gewoon met z'n allen gezamenlijk het ijs gingen vegen. Dat vond ik mooi om te zien. Ik, ik vind het wel mooi gewoon, dat je zegt bij, eh, Nederland bij en Friesland. Maar je zou ook Friesland. ja, ja dat is ook een was een dorp en die mocht misschien helemaal niet meedoen. Eh, de, de, de, de, balk. ja, balk. ja. Nou, de, de Balkenaren vonden dat niet leuk hoor. Nee. Nee, nee, nee. Maar zal wel allemaal balkenaar zijn geweest? Ja, precies, ja. Dan had je zaten ze bij de wereld laten die gooien we eruit. Wat zijn Frieslanders? Dat, zijn mensen uit Friesland. Je hebt IJslanders. Uh, Mensen uit Friesland in uh, zo'n gewoon uit Dat dus. Ik heb wel Friesen, maar geen Frieslanders. <laughs> ja, maar dat is nieuw. Nooit maar, van goed. Nee, maar wat waren wij de discussie over? Nou, het was geen discussie. Maar het is toch mooi om al die Nederlanders ja, ja, in Friesland te zien sneeuwvegen. Al te vechten voor die Elfstedentocht. En uiteindelijk komt ze niet. Dat is dus het mooie, want hebben ze alles voor niks gedaan. Hebben jullie Erben Wennemars, Erben eh, Wennemars in de wereld doorgezien? Moeilijk, Ja, zeker. Nee, dat is Erik Hulsenbos. maar Wennemars gezien bij de wereld daardoor? <laughs> Ik deed hem even na. Nou, maar die ging toch... Dus- niet momentje, jongens. Dus toen ik zei, die, die man van... Eh, hoe heet dat? Hou <laughs> Toen die dus zei van, het gaat niet door, op zijn Fries. Of ik weet niet of het op zijn Fries deed. Het gaat niet meer door. Het gaat niet door. Het gaat niet door. Maar in ieder geval dat dus. Dat ging Erben hem... Dat, is. Dat ging Erben Wennemars ging toen gewoon huilen. Die ging echt huilen. Ja, maar kun je nagaan hoe diep die emotie ja. ligt van jou? Huilen. Jij gaat toch ook eh, huilen als een wedstrijd van Ajax niet doorgaat? Dan kan ik jou hier echt nou, troosten. Dan, nou, eigenlijk niet. Kom U hoort dat het, is tijd voor eh, Charlie Brown van Coldplay. Heel goed, hè? hè? Gaan we nu even luisteren naar T-Pain. Mr. Worldwide, T-Pain. Es que no oigo consejo, no llega viejo. So listen up, there you go. if you can give me some more. Hey, baby. You can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey, baby. Pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. Hey, baby. Ooh, baby, la la la la. la. Uh -huh. Ooh, baby, la la la la. more, make me wanna sing it, yeah. Shake some more, make me wanna say it, yeah. Ooh, you got it, cause you make me wanna sing it, I want you to hear. I'm a dead counter, self-paid, self-made. that you're on when you're dancing on me. I wanna see if you can give me some more. Hey, baby, you can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey, baby, pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. Hey, baby, Ooh, baby, baby, la la la la, la. Ooh, baby, baby, la la la la. la. money, don't make money, that's how it goes in the street, baby. But enough about the nonsense. Baby girl, take a shot for your conscience. Not a goon or a cop, I'm a monster. Cause I hit all the baddest women in the world, gangsta. Baby, baby. La la la la la la la. Baby, baby. La la la la la la. Wat is dit nou voor tekst? Baby, baby. Wat is dit voor tekst? La baby, baby, la la la la la. Baby, baby. La la la la la la la fantastisch. Klopt, dit is toch geen muziek, mensen? Dit is... Dit, maar je loopt er doorheen, man. Je moet stil zijn. I want you baby, baby. Ja, wat is dit? Wat is toch geen tekst? Oeh, baby, baby, la. Dat was met t ja. met Hey Baby. Dat was Coldplay met Charlie Brown. En dat hadden we al gezegd. Hadden we al gezegd, ja. ja knap hè, dat, we kunnen. dat we kunnen lezen, het is echt, oh. En nu komt Jurk met de uh, Analus Nou, nou, nou. Niels. Niels, daar zijn ook kleine kinkjes mee. Je moet die ouders aan die kinkjes gaan uitleggen wat analis oh, betekent. Niels wel even. Nee, nee, nee. Niels, zeg het even. ja, leg het Als je kijkt in de spiegel. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat gaan we niet doen. Is hartstikke lekker. Nee, echt niet. Als je bukt kijkt in de spiegel. Ongelooflijk. ja, ik noem het gewoon kabales van Jurk. Kaballes. En eh, ik heb, ik trouwens, er zit hier een Jeroen van Koningsbrugge fan in. Ja, Jeroen, Jeroen, Jeroen. Ja, dat is wel... Dit was overdreven. Ja. We hebben, we hebben een keer in de, in de radio-uitzending gehad, hè Jeroen? Echt? Ge geweldige man. mij, hè? Hij zo, ik, heb met, ik heb met Jeroen van Koningsbrugge voor nieuws gezongen. Oh? Ja. Maar, dat is meer een eer voor mij dan voor jou. Gewoon lang zal die leven. Dat dus. <laughs> maar dan anders. Eh, ik wil dat hij voor mij ook een keer zingt. Ga ik regelen. Eerst jurk Ik hoor De gaan, de radio slaat aan, trek het nu al echt niet meer Het gelul begint alweer Het was door mijn cruise de ochtend me, man, ik ben nog veel te sloom. Hij is nog veel te sloom. De tent zit vol, vol met gekakel. Dan mijn collega, het volgende obstakel. Vrijheid is een schone zaak, maar iedereen die lult maar raar speciaal is dat de liefde van de taal is Dat de boodschap zo banaal is Dat het niets meer dan kabaal is Vergeet wat speciaal is dat de liefde van de taal is Dat de boodschap zo banaal is Dat het niets meer dan kabaal is In de kroeg klaagt een man over zijn staan Ik hoor hoe hij de dus schuld naar een ander lult op tv ziet de heren met een stropdas debatteren. En ze zeggen iets, maar het zegt me niets. Oh, al die meningen, verhalen en ideeën. Soms zou ik willen dat mijn oren niet meer deden. Vrijheid is een schone zaak, maar iedereen wil het maar raar het geen wat speciaal is Dat de liefde van de taal is Dat de boodschap zo banaal is Dat het niets meer dan kabaal is Vergeten wat speciaal is Dat de liefde van de taal is Dat de boodschap zo banaal is Dat het niets meer dan kabaal Oh, al die lege zinnen Al dat gebabbel zonder rem maar dat ik hunker naar jou hoorde. Doe me verlangen naar jouw stem. Vergeten wat speciaal is, wat de liefde van de taal, dat de boodschap zo van speciaal is Wat de liefde van taal is dat de boodschap zo banaal is dat het iets meer dan kabaal is Vergeet wat speciaal is Wat de liefde van taal is Dat de boodschap zo banaal is Dat het iets meer dan kabaal is Vergeet dat wat speciaal is Dat de liefde van de taal is Dat de boodschap zo banaal is Ja, dat was Swedish House Mafia met Knife en Antidote. Kevin de Grom met Soldier en Jerk met Kabalis. Of zoals Niels zegt... Analis! Ah, dat wou ik nou net niet zeggen. <laughs> nou, hij is nu even weg, maar ik vind wel dat hij gelijk hebt. Wat een Analis liedje, is. En, dan zeg jij dat, dat dat vorige nummer nergens over ging, maar ik kon aan de Palis echt, echt niet volgen hoor. Waar gaat het over, Kring? Ja. <laughs> Ja, ja, ja, ja. ja. Vertel hem dan maar. Nou, kabaal is... Ja, oh, Kabaal daar gaat het over. Nou, dat andere liedje ging Drop into To The Floor. dat eh, ja, weet je ook redelijk veel Weet je wat ik bij, bij dat nummer van York dacht? Helaas. Dat dacht ik. Helaas dat Ja, die... Dat dacht ik toen ik de staatsloterij misliep. dacht ik, helaas. <laughs> Ja, dat dacht ik ook toen ik later staats zat. Hey, Lucille. jij liep naar de staatsloterij toe ja die werd stil, maar jij liep dus naar de stad en toen liep je mis. Ha! ja. ja, ja. Het is een andere tekstverband. Luciel? Ja, ik, eh, volgens Matthee Groot ben ik Luciel Werner omdat ik heel veel woordgrappen maak. Ja, want ik oh. zag toevallig zag ik, eh, Luciel eh, op de, Balingo van de week op tv. Zag je ook lopen? maakte ook zo'n woordgrap. ik denk, ik zei toen nog tegen mijn zusjes, nou, dit, moet Karim presenteren, want die maakt ook altijd van die foute woordgrapjes waarvan je denkt van... Zal ik nou. er nou om lachen? Omdat hij <laughs> denkt dat hij grappig is? Ja, medelijden. Om het nog een <laughs> beetje leuk te voelen, ja. ja. Dus dan weet je ook waar, wat je waar uh, kan wachten binnenkort. Volgende week. En dan sta eh, je, in plaats van Lucille, sta jij er. Ja, en, ja, en op de CV-avond ga ik ook oh, een woordgrappen maken. Ja, gaan, weet je. Ja, culturele crimeavond. Zullen we een keer... Uh, ja. <laughs> Zullen we een keer Lucille Wenner uitnodigen voor de radio hier? Als jij kan regelen. Ja. Hebben dan zo... Kijk, ik ga, ik ga nu even liegen. Dan nu het weerbericht. Dat is straks. <laughs> nou nu, het dat is straks. Hey, zullen we die mensen niet eh, meer lastig vallen met ons slap gelul? Want... Nou, ja. Eh, we, we, moeten wel even nu eigenlijk. Ja, het moet wel even inderdaad. Maar, maar dus ehm, die mensen hebben veel te willen. Wat vinden jullie van de nieuwe lingo? Ja, wat eh, vinden jullie? Ik van de oude vond ik wel mooier eigenlijk. Mooier. Ja. Jij ja. niet dan? Nou, ik moet je zeggen, ik kijk geen lingo. Ik Misschien heel gek, maar ik kijk geen lingo. Ja, het is dat mijn zusje zit kijken hoor. Ik ben toch zo dus ik als de... één filmpje eh, op YouTube. Uh, lingo, rokerstem. Oh, ik dat gaat zo. Een vogelhuizen. V-O-G-E-L. <laughs> En heeft ze op een gegeven moment 64 punten. En dan het, ja, u heeft gewonnen. En dan hoor je die vrouw zo.